Doen met het NOS Journaal. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder dat ze dat zelf weten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Diabetesfonds. Het fonds waarschuwt dat mensen bij vage klachten naar een arts moeten gaan. Door diabetes type 2 komt er te veel glucose in het bloed... en die hoge bloedsuikerspiegel brengt schade toe aan hart- en bloedvaten. Als de ziekte tijdig wordt vastgesteld... kan veel schade voor de gezondheid worden voorkomen... Het Diabetesfonds pleit daarom voor een landelijk bevolkingsonderzoek naar deze vorm van suikerziekte. De mogelijke komst van een asielopvang in Uden heeft geleid tot intimidatie van bestuurders. De burgemeester en meerdere wethouders hebben de afgelopen tijd thuis bezoek gehad van tegenstanders. Dat zei loco-burgemeester Van Heeswijk tijdens een raadsvergadering waarin de opvang werd goedgekeurd. Burgemeesters, wethouders en andere bestuurders krijgen steeds vaker te maken met agressie en intimidatie. Eind vorig jaar werd bekend dat de burgemeester van Venlo beveiligd moest worden... vanwege de ophef rond de komst van een asielzoekerscentrum. De Britse premier Starmer is niet bereid op te stappen. Dat heeft hij gezegd bij een partijbijeenkomst. Zijn positie wordt de laatste dagen steeds wankeler omdat hij partijgenoot Peter Mendelssohn ambassadeur in de VS maakte... terwijl hij wist van zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Een prominente leider binnen zijn eigen Labour-partij riep Starmer om op om te vertrekken.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 Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. me so Uit Zandvoort.